Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Koort dat de waarnemers van de Arabische Liga een maand langer blijven. De missie kan daardoor worden verlengd tot 23 februari. Er zijn nog 110 waarnemers in Syrië, enkele tientallen minder dan in het begin. Onder meer Saoedi-Arabië, Bahrein en Kuwait hebben hun waarnemers teruggetrokken... omdat het geweld in Syrië gewoon doorgaat. President Sarkozy zal binnen twee weken de Franse wet ondertekenen waarmee het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar wordt. Dat is de gebruikelijke termijn. De wet is omstreden omdat Turkije zegt dat er geen sprake was van volkerenmoord. Sarkozy heeft een verzoenende brief aan de Turkse premier Erdogan gestuurd waarin hij zegt dat de wet niet tegen een bepaald land is gericht. De advocaat van Joran van der Sloot heeft in Peru hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van 28 jaar cel voor zijn cliënt. Van der Sloot moet volgens de advocaat strafvermindering krijgen omdat hij al in een vroeg stadium schuld heeft bekend. Ook voert de advocaat verzachtende omstandigheden aan. Zo zou Van der Sloot een posttraumatische stoornis hebben opgelopen door de zaak Natalie Holloway. De Vlaamse dichter David Trog heeft de prijs gewonnen voor het beste gedicht van het afgelopen jaar. Hij kreeg de prijs van 10.000 euro voor zijn gedicht Wij waren geen jongens. De nationale gedichtenwedstrijd wordt georganiseerd door onder meer de Poëzieclub. De gedichten werden anoniem ingestuurd. Onder het EK water, op het EK waterpolo in Eindhoven zijn de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld. In de kwartfinales tegen Italië was het na de reguliere speeltijd 11-11 en ook na de verlenging stond het gelijk. Bij de strafworpen waren de Italiaanse vrouwen sterker dan Olympisch kampioen Nederland. Het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Eh, vooral in Zeeland is kans op een spat regen. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen bewolkt met wat lichte regen en maxima rond een graad of zes.